Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Moskou wordt vandaag weer gedemonstreerd tegen Vladimir Poetin. Er wordt met spanning uitgekeken naar de opkomst. Eruit kan blijken of de oppositie in staat is het protest tegen Poetin aan de gang te houden. De autoriteiten hebben toestemming gegeven voor een demonstratie van 50.000 mensen in de buurt van het Kremlin. In het gebied heeft zich een grote politiemacht verzameld. Er zijn hekken en metaaldetectoren geplaatst. De Nederlandse justitie breekt volgens de Volkskrant soms in buitenlandse computers in zonder dat het betreffende land toestemming heeft gegeven. Dat is verboden, maar voor de opsporing soms onvermijdelijk, heeft landelijk officier voor cybercrime en interceptie Lodewijk van Zwieten volgens de Volkskrant gezegd. Het zou bijvoorbeeld gebeuren bij de bestrijding van kinderporno. Om bij foto's en filmpjes op buitenlandse computers te kunnen heeft justitie toestemming nodig van het betreffende land. Dat duurt volgens Van Zwieten vaak te lang. Met een druk op de knop zit de cybercrimineel aan de andere kant van de wereld, zegt hij in de krant. Kofi Annan komt vandaag aan in Syrië. De speciale gezant van de VN en de Arabische Liga zal daar praten met president Assad en leden van de oppositie. Annan zei voor vertrek dat hij met realistische voorstellen naar Syrië afreist, in de hoop een eind te kunnen maken aan het bloedvergieten. Het wordt voor buitenlandse studenten moeilijker om in Nederland studiefinanciering te krijgen. Nu kunnen studenten uit andere Europese landen een volledige studiebeurs krijgen als ze na hun studie 8 uur werken. Staatssecretaris Zelstra verhoogt die norm naar 14 uur. Sinds 2006 zijn steeds meer mensen van de regeling gebruik gaan maken, waardoor de kosten zijn opgelopen van 6 miljoen tot 26 miljoen euro. Het weer. Vanochtend bewolkt, kans op wat regen. Vanmiddag vanuit het noordwesten droog en af en toe zon. Maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoevelaken en Afrit Bunschoten staat 2 kilometer file.